Gert Kluk met het NOS-journaal. De militaire vakbonden vinden dat het kabinet iets moet doen aan het verschil in beloning tussen militairen en politiemensen die op missie naar Kunduz gaan. Door toeslagen van de EU krijgen de politiemensen ongeveer 100 euro per dag meer dan hun militaire collega's die hetzelfde werk doen. Het ministerie van Defensie erkent dat er een verschil is in rechtspositie. Maar volgens een woordvoerder bouwen de militairen, als ze op missie zijn, dubbel pensioen op. En hebben ze ook andere voordelen ten opzichte van hun politiecollega's. In Kabul heeft een man in een Afghaans legeruniform het vuur geopend in het ministerie van Defensie. Er zijn berichten over twee doden en zeven gewonden. De man zou de tweede verdieping hebben bereikt, waar hij uiteindelijk werd doodgeschoten door beveiligers. De dader droeg naar verluid een bomgordel, maar die kon hij niet tot ontploffing brengen. de Taliban zeggen dat ze de minister van Defensie wilden doden. Klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen per seconde blijven afrekenen. De telecomaanbieders hebben daarover afspraken gemaakt met minister Verhagen. De bedrijven wilden een overstap maken naar afrekenen per minuut, maar dat zou voor veel klanten duurder uitvallen. Verhagen vroeg de aanbieders om af te zien van hun plannen en dat hebben ze nu gedaan. De minister is tevreden, maar zal er scherp op toezien dat de abonnementen in de toekomst niet toch op deze manier worden gewijzigd. Hij kan dan alsnog ingrijpen bij de telecombedrijven. Philips gaat de productie van tv's helemaal uitbesteden aan het Chinese bedrijf TPV. Door tv's te laten maken in een joint venture blijft de merknaam Philips op tv's bestaan. Maar aan de commerciële productie in eigen huis komt na meer dan 60 jaar een eind. Het weer vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het binnenland een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden in de kustgebieden en maximaal 22 graden in het binnenland. Morgen opnieuw vrij zonnig. In vrijwel het hele land wordt het dan 20 graden of meer... Ook de rest van de week blijft het warm, droog en vrij zonnig.